1 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. In Deventer is een auto op een groepje jongeren ingereden. De jongeren zaten op scooters op een industrieterrein. Zeker drie van hen raakten gewond. Volgens de jongeren reed de bestuurder bewust op hen in. Ze denken dat vanwege de hoge snelheid van de auto... en omdat de automobilist al eerder was langsgereden. Hij raakte ook nog een stilstaande auto. De vrouw die daarin zat raakte ook gewond. De politie onderzoekt of er inderdaad sprake was van opzet. Eén persoon is aangehouden. Voor het tiende weekend op rij zijn in Israël tienduizenden mensen de straat op gegaan... om te demonstreren tegen premier Netanyahu. Volgens Israëlische media hebben zich alleen al voor de ambtswoning van de premier in Jeruzalem... meer dan 20.000 mensen verzameld. In Tel Aviv blokkeren betogers straten rond het Rabinplein. Ook zijn er demonstranten op meer dan 300 bruggen en grote kruispunten in het hele land. Ze willen dat Netanyahu vertrekt omdat hij wordt verdacht van corruptie en fraude... maar Netanyahu is niet van plan om af te treden. Een schip van de Italiaanse kustwacht heeft op de Middellandse Zee 49 migranten van een reddingsschip opgevangen. De bemanning zei eerder vandaag dat verder varen met het schip niet verantwoord was. Er waren volgens hen al dagen bijna 220 getraumatiseerde migranten aan boord, maar geen enkel land wilde hen toelaten. Of de overgebleven vluchtelingen ook van boord kunnen is nog niet duidelijk. Wie naar de website viruswaanzin.com gaat... wordt doorgeschakeld naar de site met corona-informatie van het RIVM. Een onbekende heeft de domeinnaam viruswaarheid.com gekocht. De actiegroep Viruswaarheid verzet zich juist tegen veel maatregelen... en informatie over het coronavirus van de overheid en het RIVM. Een jurist van Viruswaarheid zegt tegen het ANP te onderzoeken... of er juridische stappen genomen kunnen worden tegen viruswaarheid.com. Zelf gebruikt de actiegroep het webadres viruswaarheid.nl. Het weer. Vannacht regent het alleen nog aan de kust, waar het lokaal ook kan onweren. De temperatuur daalt tot een graad of 10. Morgen overwegend droog en geregeld zon. In het westen en noorden vallen dan buien.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 The time has come to celebrate the final gathering. You reach the point of greatest intensity. In the world. funky beats, beats, rock the funky beats. If y'all really like to rock the funky beats, rock the funky beats, the funky beats. If y'all really like to rock the funky beats, funky beats, funky beats, beats, funky beats. If y'all really like to rock the funky beats, rock the funky beats, funky beats, beats, beats, beats. Beep, beep, beep, beep. bezeichnet, die uns belästigen und ärgern.